U luistert nog steeds naar VPRO's Nachtleven via de gecombineerde zenders Radio 1 en 2. Na maandenlang vruchteloos gedraai aan de knoppen... is er dan nu eindelijk de verbinding tot stand gebracht. De eerste nieuwsbrief van de Saar uit Soudaan. Staat die scherp? Start maar, jongens. maken. Eh, Sudan. De Sudan. Uh, eh, oppervlakte. De eh, punt. 2,5 miljoen vierkante kilometer. Uh, even kijken. Kan misschien beter. 67,5 maal Nederland, oftewel zo groot als heel Europa. Uh, ehm, 2,5 miljoen vierkante kilometer. Bevolking ongeveer 22 miljoen. Moet het nu? Ja. Bevolking ongeveer 22 miljoen staan met Arabieren, Libiërs, niet de eh, West-Afrikanen. Nou, dat hoeft niet. Kortom, een, een bonte mengeling van culturen. godsdienst, religie. Procenten, islam 70%, animisme 25%, christenen 5%. Uh, eh, nou, in het noorden islamitisch en in het zuiden animistisch en christelijk. En islamitisch. In het noorden... Noorden... Oh, noorden islamitisch en in het zuiden overweg animistisch. artificius, duizend ehm, ja, belangrijkste handelsproduct, katoen. Toen. Minister-president Sadek al mahdi van de Oma-partij, president Ahmed Omergani. Allebei hoofd van een andere secte. Moet dat er nou bij? Ja, ik weet het niet hoor. Ah. Ja, hallo? Is het zo laat? Oké. Ja, ik kom eraan. Ja, ik zie je zo. Ja, ik neem een bandje mee. Hartelijk welkom bij deel 2 van de 12-delige serie over de Soudaan vanuit de Volksstudio van de Socialistische Arbeidersradio. Kameraden thuis, welkom. Ja, ehm, dit is een programma met ehm, prachtige muziek, allemaal uit Sudaan. Sommigen ligt het misschien wat moeilijk op de maag. Maar mensen die het mooi vinden, we hebben één verzoek. Neem het niet op. Nee, inderdaad, want eh, koop liever die platen. Eh, zoals u misschien weet of niet weet, die mensen daar hebben vaak nauwelijks genoeg geld om zelf hun instrumenten te komen. Als u platen koopt, dan zorgt de Buma dat het geld van uw platen daar terecht komt. Evenals de royalties van dit programma. Die dat is ons verzekerd. Allemaal direct van de Buma naar Soudaan. Prachtig is dat. Een heel mooi instituut. Ha, Bureau Kooistra, dat eh, hebben wij bereid gevonden om af en toe... Eh, telefonische peilingen te verrichten onder de luisteraars... om te kijken hoe de Soedanese muziek aanslaat onder eh, mensen die daar niet al te erg aan gewend zijn. Dus eh, we zullen af en toe misschien met wat uitslagen van bureau Koistra komen. Een team van zes eh, telefonisten staan klaar. En misschien dat u gebeld wordt en geeft een openhartige mening. Ja, hij is al niet om op te nemen, zou ik zeggen. Verder kunnen we misschien overklappen dat er een kleine quiz is met een hele grote prijs. Nou en of, maar daar komen we later op terug. En dan moeten we maar starten met het eerste, nummer. nummer? Ja, me. eerste nummer maar. Thank you. هدفي تتحقق وارجع ارجع للوطن الظافر منايا هدفي تتحقق وارجع أرجع للوطن ظافر السرحان وأحلم بالهدف مرة أكاد أصحى الريحان وتصبح شمس يوم باكر أعود لمرارة الحرمان الخيال آمال وابني قصور في مجرى السيل قليل وسوء الحظ قصدني عديل قصدني عديل ومهما تعاكس الأيام ومهما تعاكس الأيام تجدني تملي جمال الشيل جنت علي زمان وجارت قسوة الأقدار أنا مهما جنت علي زمان وجارت قسوة الأقدار ضعيف غدار أنا خبرتك يا زمن عشتك عرفتك للضعيف غدار بديت يا أداب صراعي معاك صراعي معاك مشيت يا دوب فرد مشوار ياما ياما بكرة تخضع لي أنا تخضع لي وتزرع دربي فل وزهان ياما ياما ياما بكرة تخضع لي أنا تخضع لي وتزرع دربي فل وزهان ما دام يا هدفي مؤمن بك أكيد تتجاوب الأقدار <laughs> من النادر أن آه، يا هي بقدفت Allereerst heb je de zeevakantie. Port Sudan en Suakin, twee steden aan de Rode Zee... en waar je een duik kan nemen in de prachtige onderwaterwereld van het koraal. Suakin is een dode stad. Vroeger een voorname haven, zijn de ruïnes nu een museum van vergaande glorie van jaren her. Ook in het oosten ligt Kassela, de moeite van een bezoek waard. Iets zuidelijker aan de Ethiopische grens ligt aan de Blauwe Nijl Rosaires, bekend vanwege de gelijknamige dam, u bent dan niet ver van Dindir. Dindir is het grootste en minst betreden wildpark van Afrika. Gaat u vanaf Khartoum noordwaarts de Nijl af, betreedt u het Rijk der Nubiërs. Als bewijzen van een oude eigen beschaving staan nog her en der piramides, voor een groot deel ongeopend of niet uitgegraven. In Darfur, in het uiterste westen van Soudaan, ligt de paradijselijke berg Jebel Mara, wonderlijke watervallen en de schoonste natuur. In Zuid-Kordofaan vinden we het Nuba-gebergte, 99 bergen met op elke berg een verschillende stam, met elk een eigen dialect. Al die stammen vormen samen het volk der Nuba. Er is veel, heel veel voor toeristen in Soudaan. Helaas is onze infrastructuur slecht. لسه ما بيتفهم المساله بتاعت الاستثمار السياحي او ما وضعتها في الخطه بتاعتها يعني كل الاتجاه دلوقتي انه ينموا ال- ال- ال- الناحيه الزراعيه وباعتقاد انه الناحيه الزراعيه دي يعني السودان قطه شاسع فيه مشاريع فيه ارض فيه كده نعم، فما اتجهوا للسياحه لكن احنا بنعتقد ان احنا كان لازم نشتغل في المجال ده وشفنا المسائل دي بنعتقد انه السياحه من الاشياء اللي اصبحت مهمه مهمه جدا ممكن دخلها سريع ففي مش ما في سواح في في عدديه بس العدديات بتجي قليله لانه الاماكن احنا كشركات بنسوق وبنطلب مجموعات صغيره لانه عشان ننظم بصوره ممتازه بس انا بعتقد انه اذا كان السياحه ابتدت تمشي الناس ممكن توسع الاستثمارات الشركات الاجنبيه ممكن يكون عندها الفرصه لانها تستثمر لانه القانون بتاع الاستثمار الجديد القانون بيتيح للشركات وضع افضل Ja, ik vind het toch niet zo'n goed idee spul op straat kopen. Die wiet hier. Ik vind gewoon te link zo op straat. Nou, dat gaf toch geen probleem. En het is wel Ja, goed spul, toch? Ik hou er niet van. hey, maar Zo voor het slapen gaan, dat kan toch geen kwaad? dat wordt wel ingewikkeld eh, kiezen waar we naartoe moeten, hè? Ik bedoel, we kunnen naar het noorden, naar de piramides. Eh, wat zei hij nog meer vanmiddag? En het oosten. Het oosten naar Kassela, Port Soudaan. We kunnen naar Jebel Marra Ja, inderdaad. Had hij het ook over. We kunnen ook naar Sinja en Damazin. Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk kiezen. Ja, dan moeten we nog maar even... Eh, vroeg opstaan. Vroeg opstaan. En dan eh, een bus in te pakken. En gaan. Anders komen we hier niet weg. Nee, jongen. Wat? Dat lukt morgen niet. Hoezo niet? Vandaag zouden we ook al dingen gaan doen. Dat is, eh, nou, we weten nou waar we heen kunnen gaan, in ieder geval. We moeten eerst gewoon rustig kijken. Oeh, <coughs> sterk, sterk zo. <coughs> Oh, maar wel lekker. Maar, we moeten eerst gewoon kijken waar we... Shit, zie die kakker lopen? Ja, inderdaad. Dat is niet de eerste die ik hier zie. Rust is van een grote. Mm. Maar goed, we moeten eerst gewoon eh, even beslissen waar we naartoe gaan. Ik bedoel, ik, eh, die, die kaartjes moet je een dag van tevoren halen. Dus we kunnen morgenmiddag door die kaartjes halen. Morgenochtend. Ja, middags is het zo warm. Jawel, maar <coughs> we moeten even weten waar we naartoe gaan van tevoren. Ik kan toch niet naar het busstation gaan en zomaar een... Mm, nee, we kunnen beter dat eerst even... Misschien kunnen we het lui van het hotel vragen. Die weten ook nog wel iets, hè? Ik wil vragen wat het makkelijkste te doen is. Want om nou in die hitte echt dagen te gaan reizen, dat liever niet. Ja. Maar, in ieder geval morgen wel vroeg opstaan, want anders dan... Eh, als we morgen iets over ondernemen, dan komen we misschien overmorgen bed. Ja, dat morgen even kijken. Ja? Goed. Het zijn niet echt lekkere bedden trouwens. Oh. Wat is dat voor een hond eigenlijk? Ik zou even de radio aan. Die hond is Mohammed Suleiman Mohammed. اسمعي والله العظيم ان شاء الله انا اجيك يا اما كده في الجقوقاب واسوي البليله عندك هناك وما تقول انا ما بعرف الجوجاب بعرف الجوجاب وبعرف الجنيد والبلد ده كله انا بعرفه ليه ده اللون اها وعشان انت ما تزعلي مني المغراف ده من الشريعه علي عبد العزيز للمستمعين منهن واليهم Thank <laughs> you. We are very grateful to the Westerners in their help during the famine. This Africa aid, sports aid, what, what. Uh, but the thing is, and though we are, appreciate that help, whatever we will say later, but the help was concentrated on the sea products. If you give someone the products, you are helping him, but not enough help. Because it is better to help that person to produce by himself now, uh, during this age, you know, the age uh, coming from the west, uh, corn was given milk, butter, what, what, what. That was all right. But in a way, that aid also disturbed our way of doing things. We have been given by this European community butter. Okay? We have been in Sudan. You rarely see a person consuming butter as such. Okay yeah, <laughs> and it was, yes, we appreciate that help, but it wasn't the required help because if we were given goats instead, it would have been better. Because we are not used to butter, we are used to milk. Okay, we were given, say, biscuits you know, in Khartoum, people may consume biscuits, but if you go down south, up north, what, you, you rarely see a child which is taking a biscuit in his mouth. That, uh, the best way for us to grow forward, to develop, is to develop our own infrastructures. They might not be like the Europeans, but at the earlier times, we were having our own systems of communications. It wasn't phones and all these new telecommunications, but even the drums, they were doing better because people were connected, they were hearing the news, they were exchanging news, exchanging culture. Uh, we need to develop such things from our own culture. So the proper help for us is to help us develop our own things, not to give us ready-made things in Europe, which uh, came through another and different cultural path from the past to the present stage. We don't want to be like Europe. We want to be in a better stage, but not necessarily like Europe, because. Uh, the European life is well and good, but for European people living in Europe. So that was my other point. Thank you. الليلة وبلا جناس الليلة وبلا الليلة وبلا جناس نار في نارن يا لبس سرع نار في نارن يا كون لقي في شارن يرسرين تاتنا كرتن يا سمروهي كقلبنا الليلة وبلا جناس الليلة وبلا Girika jismannu dacharena girika jismannu dacharena iga jokki min golli munna lukinya kirmu gotai shidda gashonna maiga namminna nakkangona ga salaminna minne insafa billahi danyallo ya kuduto kimmi danyallo jammante fagaglia danyallo in oddena perché ne dillo sellelo bella giana sellelo bella dena onyadena mejigyetere onyadena ironke jigjigikezala irhisone zamrakelini telelo bella yana telelo Ja, kameraden, die prachtige muziek die u nu hoort, die stem, die is van Mohammed Wardi. En dat is de allergrootste, de allerberoemdste eh, en allergeliefste zanger van Soudaan. Dat mag je zeggen. En natuurlijk, in de Volksstudio kunnen we zoiets verwachten. Deze man is een, uitsluitend een communist puur zang. Hij heeft onder het vorige regime vaak gevangen gezeten. En hij zingt liederen als... Laten wij water en elektriciteit naar het volk brengen. Dat is toch een mooie boodschap. Onschuldig zou je zeggen, maar toch. Laten we nog even genieten van deze prachtige stem. ya jaaringa yaamamanila jaaringa ay jigitinga mahidaaringa imanasriya mururinga Elena, Elena, Jana, Elena. ay jigite Ja, er is nog eh, een, telefoontje binnengekomen. Dat moeten we even behandelen. Eh, ja, wij, wij schuwen de publiciteit eh, een beetje. En terecht geloven we. Maar als mensen erop aandringen, dan oké, dan willen wij best onze namen bekendmaken. Ik ben Rick van Wassenaar. En ik ben Raldo Basket. Nou, dat was het. Dat wou we alleen even zeggen. Dat wou we wel even kwijt. Door het telefoontje. Sirina e gasaba ho. treasure كرد سيرين غسا محوسك من من الله سالدين nog in dus Dat, dat, wist hij gewoon niet. Dat was onbekend. Kun je nagaan. Kun je nagaan, dat soort dingen. Kan er zo kwaad om worden. Geen enkele, ze waren ook niet echt geïnteresseerd en zo. Ze waren ook niet echt, we zijn daar eigenlijk bij Buitenlandse Zaken inderdaad de deur uitgebonjourd van uh, eh, sodomiter alsjeblieft op en uh, kom hebben jullie bij die Palestijnen te zoeken? Ja, precies, eigen schuld, zoiets. Daar kwam het eigenlijk op neer. can قلت انا بريد أنا الكوره بدك أنا بتخش جون انا قلت لك ده من انا أنا اسي شوف انا أنا عامل بريال ما قاعد انزل أنا ما وعجبني انا كنت بريال انا عامل ما احمد ابو أنا سلام احمد أنا جاد سلام أنا ورا خربك السودان زيه واقف أنا اوكي السودان أنا واقف شكرا hey, eh, wat wou ze nou van Huh? Nee. Dat is prima. ik, eh, ik, heb, ja, ik heb het versierd. Oh, Voor 10 pond. dat zag er wel, uh, eh, leek wel redelijk. Daar moet wel even mee door kunnen. Hé, hey, laten we even wat, thee drinken, want ik stik van de dorst. Verderop staan, te is het dus relaxed. Oké, okay, hebben ze ook, warme kerkendeeg, Ah, lekker. Prima. Ik heb uh, vloedjes trouwens. Wat? Heb je ze toch kunnen krijgen? Ja, het, eh, die verkopen ze hier als eh, papier om vuiltjes uit je ogen te halen. Want, want wiet mag natuurlijk niet. Dus vloedjes kan eigenlijk ook niet. Maar dit zijn papiertjes om... hier, kijk even. Die zien er goed uit. ja, het is wel hier gemaakt, hè? Ja. Merkwaardig. Dat, ja, dat weet ik niet. Om een vuiltje uit de ogen te halen. Ja. Nou, we kunnen er in ieder geval wat beters mee doen. Hier, neem jij ook een pak. Ik heb ja, perfect. Mooi papier trouwens. Uh, wil je ook kekede? Ja, ja, ja? lekkerder dan, dan thee. Oké. Okay. Ik neem kerkede. Min fadlak. Ah, mooi Echt veel lopen moet je hier toch niet doen. lekker om even weer te zitten. Vanavond ja, vanavond. Ik hoop dat het wat wordt. Bagara. Ik weet nog steeds niet of het nou een stam is... of dat het nou meerdere stammen zijn die allemaal koeien houden. Bakker betekent koe. Bagara betekent mensen die vee drijven. Ja, cowboys Ja, ik hoop dat ze een beetje leuke muziek maken buiten allemaal, hè? toch? Ja, Maar wat is het nou eigenlijk? Eh, eh, een viering van iets of, of zomaar een... Eh, ik weet het niet. Nee, dat doen ze gewoon regelmatig, volgens mij. Hmm. Ja, dat heeft hij allemaal niet verteld. En dat moet ik me nou even aan denken. Ik wil even straks naar het hotel om een schrijfblokje te halen. Want anders nemen we alles wel op, maar ik wil even wat vragen en zo. Ja, zo handig om dat op te schrijven. Kunnen we ook een stukje in jeugd en solidariteit misschien nog maken? Goed idee. Ehm... Ja. ja, ik heb niet zo'n zin om weer dat hele stuk naar het hotel te lopen. Nou, blijf jij maar hier. Ik bedoel... Kan ik hier een jointje bouwen, denk je? Nu? Hier? Ja, hier. Nou, het ging, dat kopen ging ook vrij relaxed, toch? Nou, ik weet niet hoor. Ik bedoel, je krijgt hier of 70 eh, eh, zweepslagen... of je verdwijnt een ehm, tijdje in de bak. Dus ik, bedoel, wacht maar even. Vanavond zal we gaan. Eh. Mm, dan denk ik dat ik even naar de rivier ga. Er is toch niemand om deze tijd. Dan rook ik daar wat. Dan kom ik hier terug. Ja, maar rook niet te veel, want we moeten dus over anderhalf uur moeten we daar naartoe. Het is ja. nog een eindje lopen. Nou ja, als jij over drie kwartier weer hier terug bent, <laughs> of een uurtje. Ja, maar dat is even rustig thee drinken. Ja. Ja, Pries, eh, dan kom ik hier wel terug en dan gaan we daar naartoe. Gaan we van daarheen. Perfect. Maar is even rustig thee drinken. <laughs> لانه في حاجه تخيل زول مرات I don't think it's necessary to wait for my friends. I mean, he will come later. And, but if we uh, start to record, perhaps it's possible that the dancers stand still. Otherwise, it's very difficult to record. Yes? قاعدين نجرب هي بتنطط تفضل يا دقيق يا طماع المفروض <laughs> <laughs> لا لا لا أنت كنت قطيع بتريح لأنه في حاجة تخيل زي المرات بيحتاج لحاجة زي نفسيا كده beste is om daar nog maar even nog een jointje te bouwen. Om er maar bij neer te leggen. Ja, ik kan meteen de muziek, of uh, eh, die, kan meteen die schitterende kikkerkoer opnemen. Altijd handig als achtergrondje. Daar zijn er vloertjes. الأمان يا غالي من إيدي إن تضيع وعيش بعدك آه حياتي جفا مواسم بين ما في ربيع أخاف يا أنت لو جيتك ألملم في خطا والشوق وأزور بيتك يقولوا علي حبيتك وأخاف لو برضبت عليك تقول نسيت وجافيت بخاف يا انت لو جيت ألملم في خطا والشوق وازور بيتك يقولوا علي حبيتك واخاف لو برضبت عليك تقول نسيك وجافيتك بهيم لو صدفة لقيتك بهيم لو صدفة لقيتك داري بحلتنا جابك يوم بهيم لو صدفة لقيتك بهيم لو صدفة لقيتك داري حلتنا جابك يوم تشيل يا روحي ترمي اللوم علي وتزيد همومي هموم تفول جافيك وانا نسيتك آه تقول جافيك Kameraden, dit is eh, bijna het einde van het eerste uur van dit Soudaan-programma. Deel 2 van een twaalfdelige serie. Inderdaad. En de uitslagen van Bureau Koista. We hebben ze binnen gedurende het eerste uur hebben afgeschakeld. Slechts, tenminste dat vind ik, 4628 luisteraars. Dat valt mee, want je moet bedenken dat een hoop mensen zijn gaan slapen. Omdat het morgen weer vroeg dag is natuurlijk. Dus eh, ik geloof dat de muziek positief wordt gewaardeerd, ook hier. Dat eh, verbaast me eigenlijk weinig. Ik bedoel, er is, is, weinig aandacht maar voor. We maar we hebben de, de, moeilijke muziek bewaard tot het tweede uur natuurlijk. Om dan de echte kenners... Uh, de schriften. Juist, precies. misschien kunnen we nu al aankondigen dat deel 3 over de landbouw zal gaan volgende week. Dat, of over wanneer is Nee, dat is 6 over november, 6 november, dacht ik. Ja, dat klopt. En het tweede uur handelt over het zuiden van de Soedan ook, hoofdzakelijk. Dat eh, kunnen we alvast verklappen misschien? Ja. En in twee uur zit ook die quiz. Dan zit ook met die, video. Met die video. fantastisch. Een Zenit ML 2000. Wie nu gaat slapen is een sok. Een sukkel. Een dief van zichzelf. Zeker. Goed kameraden, tot zometeen. Even het nieuws horen misschien. Het is nu vier uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Tweede Kamer heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal bezuinigingsmaatregelen van het kabinet teruggedraaid einde van dit ANP-bulletin. Welkom kameraden, terug in de Volksstudio in het tweede uur van deel 2 van onze twaalfdelige serie over de Soudaan van de Socialistische Arbeidersradio, dankzij de VPRO op radio 1 en 2. Het is even na vieren, maar hier bij ons iets voor vieren. Smiddags dus. En om te bewijzen dat de zender van het Soedanees Volksbevrijdingsfront ook in Nederland te ontvangen is, staat voor ons de professionele Zenit ML6 wereldontvanger. Ja, ik heb hier het apparaatje oeps, voor me. En dan... Ook mooi van vormgeving. Toets ik hem in op 11710 kilohertz. 11710 kilohertz. Op dat is op de 25 meter band. Ja, dit moet hem zijn. Hij is ook op de 95.50, op de 31 meterband. Maar die is... Zwakker vaak. Die is wel zwakker. Goed geluid. This is Radio SPLA, the voice of the Sudanese Revolutionary Armed Struggle. هنا إذاعة الجيش الشعبي لتحرير السودان صوت نضال الجيش الثوري السوداني المسلح Sudanese revolutionary armed struggle. Broadcasting on the 31 meter band. This transmission begins with news and programs in English. At 3.30 p.m. Sudan local time, that is 13.30 hours GMT. het geloei dat je hoort is, stoorzender van de Soedanese regering. Ja, dat is de officiële stoorzender. Misschien ook nog even leuk voor de kameraden thuis dat de zender van het SPLA... dat is een, eh, geschonken door eh, de Ethiopische regering, bewindt. En dat is de oude zender uh, Voice of the Gospel. Ja. Uit de tijd van Harry Selassie. Ja, die is voorbij. to Radio SPLA, the voice of the Sudanese Revolutionary Armed Struggle. Good afternoon. In today's program, we have a continuous one-hour broadcast with the news in English and Arabic. After the news bulletins in English and Arabic, we shall present an interview with the Lieutenant Colonel Salim Said Mohaiddin, the commander of J4 Garrison, who was taken captive by HPLA forces on June 4, 1987, four days after the capture of Jeko on the 31st of May 1987. will be announced in the later Will be announced in the joina dona nam kon manean e atak na pidu yen ma dede we ma atak e ante nam be ma narin ko ma dede e wa inna o ke den kan e pe wa in ma dede ke bu kuro nar o gob de jer gob de go jer gob de gob de we ma atak e ante nam be ma narin ko ma dede e wa inna còn mà nè để ra chẳng là bị đuôi yên mà để để vậy mà ya đã để anh chỉ nằm bên mà để anh cũng mà để để yêu ai na bu cái điện cả nè ở bên ai mà để để cái bu cứ rồi na bu góp được chết góp được góp chết góp được góp được vậy mà ya đã để anh chỉ nằm bên mà để anh cũng mà để để yêu ai na ce pe ai gălăruin madede Că e năuărgor, o ciugeran ce meci Agău pe o laium, o imbai atac E antenăm mar, nărin cu madede Eu ai innar, ananka chepe ay galoro in madede kene wergor kuchuchiran chimich agupyolayu paimbayata eante nambamar narinkumadade iwaina ido ye ma de de ko imma ya ta e ante nam ba ma ren ko ma de de e wa inna je pya ko in ma de de wa go ko je te me ago pya la yo ko imma ya ta e ante ma ren ko ma de de e ni opewain madade kebu kuruna bugobdu jedgobde gujedgobde gobdu fayimba yadas keyante namba mas narin kumadade ewayinan الحياة جنوبيين في خرطوم أصلا هم De Zuiderlingen in Khartoum, بالعافية. ze blijven in leven. Ja, Dat is alles. maar in de mra- Geen comfort, geen werk. Want er wordt ze geen werk gegeven waar ze wat aan hebben. يعني شغلوك على سبيل Ze zijn niet gewenst in Soudaan. Ze worden heel slecht behandeld. Niet alleen in de hoofdstad. De zwarten worden slecht behandeld. Natuurlijk, Zoals je hebt gehoord, zijn er problemen tussen ons en de Arabieren. We kunnen het niet goed met elkaar vinden. Er is irritatie, dat is het hele probleem. Zoals je weet, gaat de oorlog door. Deze regering wil de problemen niet oplossen, anders hadden ze het al lang gedaan en dat weten ze. John Karan is de beste strijder waar ze hier allemaal bang voor zijn in de hoofdstad. Hier eten ze alleen maar. Als je rebel bent, ben je strijder. Van echte vrijheid is hier geen sprake. Ha, ze kennen niet het verschil tussen democratie en verlicht despotisme of wat dan ook. Er is geen verschil tussen de ene regering en de andere. المشكلة بيحلوا قوالي هم مش عايزين الحل المشكلة Ik weet niet of het nog goed komt met de Soudaan of dat het land de vernietiging tegemoet gaat. جون قرن آه، رجل مناضل ما خايف من الموت والناس اللي قاعدين ديل خايفين قاعدين ياكلوا بس قاعدين في السودان في العاصمه بالذات فايزول يعني يعني بتكون متمرد مناضل يعني مش عايز ما عايز حريه يعني الديمقراطيه ذاته هنا بنسمع الديمقراطيه وما فهمونا اساس الديمقراطيه كيف لانه ما شفنا اي حاجه ما ما يعرفنا ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه سمح ولا اي حاجه فيه لانه كل الحكم بتجي وتبقى زي بعض يعني المستقبل لسه طبعا ما معروف كان السودان تبقى كويس ولا تدمر كلها ما ما في زول عنده حل من الكلام ده There is civil war even in the Western countries. Of course, we know that there is a civil war in Ireland. There is a civil war in Spain. The thing is that there is civil war in Sudan. Now, calling it religious, that is unfair. There are religious feelings. Okay? And you see, maybe my father himself will be a member of these Muslim brothers. But he cannot force me to be one. He knows that better than me. I, I know I cannot go out to the outside and force a Satana to be a Muslim. That's one point. Another point, there is a considerable portion of the Southerners who are Muslims. Southerners are not Christian, Christians by and large. No, only a portion of them and they are Christians in the African sense of Christianity, not the European sense. They take it only as a way of living. So when you are taking religion as a way of living, you never try to force it on other people. So that war in the South is not religious. The start, the beginning of the war in 1955, it was not religious. Those people were feeling that injustice was done upon them. The main question in this war is that how should the power be? How should it be distributed? If you go to the eastern parts of Sudan, even people are feeling it, that we are not getting our enough portion of power. Why should power be concentrated in Khartoum? ارحم قلوبنا معاك قلوبنا معاك وشاركنا شاركنا نحن هواك أحلى زول شفناك أرحم قلوبنا معاك وشاركنا شاركنا نحن هواك جمال وعفاف يا كامل الأوصاف يا الكلك جمال وعفاف عايزين نقول بنخاف عايزين نقول بنخاف ظهره وما تنشاف kameraden thuis. Het is quiztime. Ja, ja. Fantastische prijzen eh, door slechts een nou, eenvoudige vraag. Eén prijs, één prijs. Ja, maar goed, dan mag het er wel van meervoud spreken. Een fantastische, werkelijk... Eh, ja, ja het is een prachtig apparaat. Woorden schieten hier tekort. De net videorecorder, de, ML2000 ML2000. een prachtapparaat een simpele vraag. En ehm, we hopen dat u nog wakker genoeg bent om de telefoon te pakken. Ja, eh, er is een telefoonnummer voor het goede antwoord beschikbaar gesteld. En eh, zullen we eerst de vraag stellen of eerst het nummer? Eh? Is het nummer en dan de vraag en dan het nummer nog een keer. Goed idee. Telefoonnummer is 035. Dat Let u wel goed op, want anders maakt u mensen onnodig wakker. 035 11441. 035 11441. Ja, goed. Dan nu de vraag. Uit hoeveel steden bestaat de hoofdstad van Khartoum? Eh, van Soudaan. Van Soudaan? Ja, dat is de vraag. daar heb ik al één prijs gegeven. Nou, dat maakt nog niets uit, dat zegt niets. Het antwoord moet doorgebeld worden naar 035 11441. 035 11441. Succes, kameraden! dat is verheugend, kameraden thuis. U bent eh, werkelijk zeer betrokken, dat merken we. De telefoon staat rood gloeiend. We hebben al een, eh, een, een, ja, een alarmsignaal van de PTT gehad. De centrales staan op knappen, maar er zijn wat mensen aan bezig, dus blijft u het proberen. Blijf het proberen. Nog één keer het nummer? Nee, dat is genoeg. Nee, nee, want genoeg mensen moeten het nu weten. er is een kandidaat. Bent u daar? Ja, dat ben ik hoor. En u heeft een antwoord op de vraag? Ik heb een antwoord, ja. Komt u ermee voor de draad, Kom Hè? Kan ik dat bekendmaken? Ja, doet u dat graag? Eh, volgens mij is het goede antwoord 4. Helaas. Dat is nou jammer. Dat, is jammer. Dat is niet correct. Dat is niet correct. Nee. Is het goede antwoord misschien 3? Eh, u mag maar één keer... Eh, Eén keer raden. Zo zijn de spelregels. Wat hebben we nou afgesproken? Wij zijn gedisciplineerd, helaas. Het, Het spijt me, kameraad. Die zijn het Ja, en die gaat u die neus video... Ja, helaas. Helaas. Maar een volgende keer beter en u kunt rustig nog een keer bellen natuurlijk. geloof dat de eerste kandidaat zich eh, gemeld heeft en reeds aan de lijn hangt. Hallo? Met een antwoord. Hallo? U heeft een antwoord? Ja, geeft uw antwoord maar. Ja, het eh, antwoord is drie. Ja, dat is... Wat? De eerste kandidaat en meteen al goed. Eh, bent u in het bezit van een videorecorder? Hallo? Hallo? Bent u in het bezit van een videorecorder? nee, nee, nee, dat, nee, dat kan me niet zo over. Nou, gefeliciteerd. U heeft er nu één. een Zenit ML 2000. Nou, die heeft juist een videorecorder gewonnen. Fantastisch. Gefeliciteerd. geweldig. Kunt u even aan de lijn blijven hangen? Dan kunt u uw naam en adres opgeven aan Agnes. En dan komt die videorecorder bij u thuis. Ja, oh, ontzettend zes. En nog, eh, ja, fijn dankjewel. Nou, en nog veel succes met jullie eh, programma. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. الدنيا راح الحبيب خلاني أتوجع برايا الألم رغم الجراح ألفي حشاي في حشاي غيرك يا ليل تسمع غناي وتغني ليك في أجمل رواية كل الحبيب الغالي دايما ذكرته في دربي وخطايا جوا Simon Simonsen in die gezellige volksstudio van de Socialistische Arbeidersradio. Zeker, nogmaals welkom en ook eh, hartelijk dank voor de komst op dit toch vrij onmenselijk tijdstip. Wat kunt u als Soedaankenner zeggen over hoe het conflict tot stand is gekomen? Ik moet even stofzuigen. Kunt u uw been omhoog doen, uh, meneer eh, Simonsen? ja, hoor eens. Kan het straks niet? we zitten hier in een live gesprek. Ik kan toch niet midden in een live-zending gaan stofzuigen? Sorry hoor, meneer eh, Simonsen, voor het ongemak. Sorry, meneer Simonsen, ja, het, het spijt ons. Ehm, maar laten we gewoon doorgaan. Ja, er zit niks anders op. Dit was... Ehm, dat conflict, hoe is dat ontstaan? Eh, al in de Turkse tijd eh, ja, bestond er een duidelijke scheiding tussen het noorden en het zuiden. Voor de zuiderlingen zijn de noorderlingen nog steeds Mundukuru. En dat, dat heeft de betekenis van slaven halen. En de Zuiderlingen zijn voor de Noorderlingen nog steeds abid, slaaf. Het Engelse, eh, de Engelse koloniale tijd, de Engels-Egyptisch, Brits-Egyptische koloniale tijd... bevestigde die scheiding door het zuiden zoveel mogelijk af te sluiten van islamitische en noordelijke invloeden. Eh, er was voor 1954 ehm, uh, waren er eh, besprekingen geweest waarin ook de zuiderlingen gepolst waren om eh, wat zij wilden met, eh, met de toekomst van Sudan. Eh, aanvankelijk was er onder de zuiderlingen een soort gemeenschappelijke opinie dat het zuiden apart moest blijven. Toen de, de politici uit het noorden ja, flink inpraten op hun collega's uit het zuiden, en dat waren er maar heel weinig met een slecht zwak, zwak niveau van onderwijs, toen bezweken de, de zuidelijke, zuidelijke intellectuelen voor hun argumenten. En het hoofdargument was, ja, als je nu niet met ons meedoet, als je nu niet mee met ons onafhankelijk wordt, dan blijf je altijd eh, een kolonie en dan krijg je nooit een baantje. Nou, in 54 werd het intent bestuur in handen van Soedanezen gegeven. Het gevolg was dat eh, in 54 noordelijke bestuurders arriveerden eh, in de zuidelijke districts eh, hoofdsteden. Juist. Eh, zeer tot eh, ongenoegen van de zuiderlingen. Die dachten dat de oude tijden weer teruggekeerd waren. Het was namelijk ook zo dat de Britten in het zuiden een, een zuidelijk leger hadden. Terwijl het noordelijk leger in het noorden was. in 1955 zouden die legers met elkaar gefuseerd worden. En uh, werd een bevel gegeven om de, de Equatorial Battalion eh, het belangrijkste bataljon in het zuiden. Om dat uh, ontwapenen en naar het noorden te sturen in het kader van die fusie. Nou, dat was het zijn voor de soldaten in Torit, waar het Equatorial Battalion gevestigd was, om in opstand te komen. En, en die opstand, die muiterij, is eh, het begin, wordt beschouwd als het begin van de Eerste Burgeroorlog. Die heeft geduurd tot 1972. Numeri sloot vrede ja, meer heeft zich dus geweldig populair gemaakt in het zuiden. Eh, doordat hij dus die eh, vredesregeling heeft eh, helpen tot stand te brengen. Maar gaandeweg heeft hij zich toch impopulair gemaakt. met een, aantal ja, daden en beslissingen. In de eerste plaats ontstond er een conflict over de olie. Tweede punt was het graven van het, Jonglei-kanaal. door het graven van het Jonglei-kanaal zouden de moerassen droogvallen. En het, eh, het was te zeer de vraag eh, of de veenomaden uit het zuiden, de Dink en de Noer... Eh, dan in staat zouden zijn geweest om hun traditionele levenswijze door te zetten. Derde punt was de invoering van de islamitische wetgeving. Deze factoren die, die leiden op een gegeven moment tot het oprichten van het eh, Soedanees Volksbevrijdingsfront, het SPLA. Wat wil het SPLA nu eigenlijk? Het SPLA wil eh, in zijn programma absoluut niet eh, tribalistisch zijn. Het is niet alleen maar een beweging eh, van alle Zuiderlingen, maar het is een beweging voor alle Soedanezen. Ziet u, als Soedaneskundige, een oplossing voor deze burgeroorlog? Ja, ja, een soort oplossing zou zijn dat, eh, dat er een soort secessie komt. Echte secessies, dat mag niet in Afrika. Dat is nog niet voorgekomen na de onafhankelijkheid. Valt ook niet te verkopen. Is met name wat, wat de Zuid-Soedan betreft niet te verkopen aan Egypte. Als er een oplossing is, dan denk ik dat het weer zoiets zou moeten zijn van een autonome status. Misschien met, met grotere autonomie dan eh, die, die aan het zuiden gegeven werd in 1972. Eh, maar toch iets in, in die geest. Hartelijk dank voor dit gesprek. تركب يا حبيبي يا قلبي انا والمسافر تركب ده يا حبيبي يا قلبي انا والمسافر يا حبيب قلبي يا اخوي يا انا انا والمسافر حبيب قلبي يا روحي يا دي انا والمسافر يا حبيب قلبي يا روحي يا دي انا انا والمسافر حبيب قلبي يا ليلى يا دي انا والمسافر تركب ده يا حبيبي يا قلبي انا ما جراجع تركب ciwon Dokto da laila dina na wani masu Raja dokto da ya habibi ya gelbina na masu raja Dokto da laila dina na wani masu raja Ya bib gelbiyo ya rohe ya gelbina na masu raja Dokto da laila dina na wani masu raja Dokto da ya habibi na na masu wawo Dokto da ya rohe شواو هي قرطب يا حبيبي يا قلبي أنا ما كراجع قرطب يا حبيبي يا روحي أنا ما كراجع يا حبيب قلبي يا روحي دين أنا ما شواو قرطب يا لا دين أنا ما شواو يا حبيب روحي يا قلبي دين أنا ما كراجع قرطب يا انا وانا ما شرفت انت بقلبي يا اخوي يا قلبي انا ما شرفت بقلبي يا ليلى انا انا ما شرفت انت طول يا حبيبي دين انا انا واي مسافر طول يا حبيبي دين انا وانا واي مسافر يا بروحي يا قلبي يا قلبي انا ما شواو بروحي يا قلبي انا قلبي انا واي مسافر يا بقلبي يا روحي دين انا انا ما مسافر مسافر دورتوب ده يا حبيبي يا قلبنا انا ما مسافر دورتوب ده يا رانا يا قلبي انا ما مسافر يا ببروك يا قلبي دين انا لا انا ما راجع ببروك يا انا في دين انا وانا ما مسافر يا ببروك يا قلبي يا قلبنا انا ما سواه ببروك يا انا في دين انا وانا ما مسافر يا ببروك يا قلبي wai misate Yurgar baya ana fe de I na wa na wai misate Hingo top de ya habib de di na na wai misate Yurgar de ya habib de de na na wa na top na na na wai mi safe to to da kelebe de na na wa na wai mi safe ya bib kalbi yo akoye ya gelbi na na wai mi safe ya bib kalbi yo anoye de na na na na wai mi safe ya bib ruhi yo ya gelbi di na na wai mi safe ya bib ruhi yo ya لنا وانا واي مسافي ابي بروحيو يا قلبي يا دينا انا واي مسافي ابي بروحيو ليلى دينا وانا واي مسافي بروحيو يا قلبي دينا انا ما في راجع بروحيو ليلى دينا وانا واي مسافي بروحيو يا حبيبي يا قلبي انا ما مسافي بروحيو يا روحي دينا وانا واي مسافي حبيب روحيو يا قلبي يا دينا انا واي مسافي بروحيو لا لا لا أنا واي مسافر دورتوب ده يا حبيبي يا قلبي أنا واي مسافر دورتوب ده يا حبيبي ده أنا أنا واي مسافر حبيب روحي يا قلبي يا دين أنا واي مسافر حبيب روحي يا قلبي يدينا نوانا واي مسافر يا بروحي يا قلبي يدينا نا واي مسافر بروحي يا ليلى دينا نوانا واي مسافر بقلبي اخوي دينا انا بس مسافر بروحي يا اخوي دينا نوانا بس مسافر بقلبي يا روحي دينا نا واي مسافر بروحي يا ليلى دينا نوانا واي مسافر يا بروحي اخوي يا قلبي انا واي مسافر بروحي يا اخوي دينا نوانا واي مسافر شافي ببروحي يا قلبي يا دينا انا انا واي مسافي ببروحي انا الكادن انا وانا واي مسافي دورتك ليا حبوي دينا انا واي مسافي إيه، دورتك ليا حبوي دينا انا وانا واي مسافي دورتك ليا حبيبتي يا قلبي انا واي مسافي دورتك ليا حبيبتي يا قلبي وانا واي مسافي إيه، ببروحي ديننا واي مسافر بروحي يا قلبي ديننا وانا واي مسافر يا بروحي يا قلبي يا ديننا انا واي مسافر بروحي يا قلبي ديننا وانا واي مسافر دور طب يا حبيبي يا قلبي انا واي مسافر دور طب يا حنوكي ديننا وانا واي مسافر دور طب يا حبيبي يا روحي انا واي مسافر دور طب يا حبيبي ديننا وانا واي مسافر Hé, hey, Raldo. Kom erin. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe is het met je? We hebben weinig bagage bij je. één tasje, hè? Kom, stap in. Dan gaan we naar mijn woning. Laat ben Pedia ko be madena yo, o ko lebeko maro ibiro. egiago be majenayo okole beko maro igouri weyevaida driamba akwanema okole beko maro igouri weyevaida akwanema okole beko maro igouri keji ei keji okole beko maro igouri keji ei dramba okole beko maro igouri ko akube majenayo kojulole be ko maro ibauli koji akube majenayo kojulole be ko maro ibauli koye baida dramba kwanima okole be ko mamuna midiro koye baida akwanima okole be ko mamuna midiro koji ei dramba okole mako moy ko midiro koji ei dramba okole be ko maro ibiro Slash cola. Mm, lekker. Ja. Mat ijs, dat is erbij. Dat is niet altijd. Als er stroom uitvalt, is er geen ijs. Hé, <laughs> hey, maar je zit dus niet meer in de werk, uh, in de hulpverlening Nee, daar ben ik eh, echt mee gestopt. Ik heb voor Euroaction Akkoord gewerkt. Maar dat was een, eh, een loodzware organisatie waar ja, continu vanuit Brussel de bureaucraten daar echt onmogelijk om te werken. En ik ben er ook mee opgehouden conflicten gehad, ook met de staf. En, eh, dat... Vreselijk. Ja, dat werkt niet op zo'n manier. Dat zijn echt de planners die eh, van de, van de, de partij geen weet hebben. En ook dat geen weet van willen hebben. Nou, kijk, de SPLA is vooral bezig met de strijd. En eh, ja, het geld ontbreekt ze ook om, om dit allemaal op te zetten. Er zijn wel een paar schooltjes opgericht en weer opgezet. Die vrij goed zijn, heb ik me laten vertellen. Maar dat mag toch geen naam hebben. De hulp van buitenaf blijft eh, zeer hard nodig. Maar niet door de organisaties, want daar ben je niet tevreden mee. Nou, niet door deze organisaties en de manier waarop, waarop het gebeurt. En dan, Hoezo dan is die organisatie waar ik voor werkte, is nog één van de betere. Verhouding, omdat het toch een vrij neutrale organisatie is. Maar het grootste deel van die circa 40 organisaties die hier zitten in zo'n gebied... 40 organisaties die nauwelijks met elkaar samenwerken er waren heel veel van die kantoortjes ook zo. Ja, precies. Het stikje nou, van en het grootste deel zijn dus zuiver christelijke organisaties omdat men <clears throat> toch altijd nog het beeld heeft van... het zijn hier allemaal christenen die hier zitten. Er wonen hier veel christenen, er wonen ook wel moslims... die ook met de strijd eens zijn. Maar er wonen heel veel, meer dan de christenen zelfs, animisten. Meer dan de christenen? Er zijn meer animisten hier aan het zuiden dan christenen. Tweemaal zoveel ligt die verhouding. En daar wordt wel eens wat weinig aandacht aan besteed. Ja, dat Dat is natuurlijk logisch, want ik kan je meenemen naar een dorpje... en uh, eh, dan kun je de mensen vragen en ze zullen jou allemaal zeggen van ik ben christen. Want daar, kom, daar komen blanken die vragen wat ze zijn. Nou, dat zijn mensen van een hulporganisatie. En de mensen zijn al zo getraind dat als je zegt ik ben christen... dat je hulp krijgt, dat je eerder een waterpomp krijgt... dat je in jouw dorp eerder een schooltje krijgt, eerder een hospitaal krijgt. En dat zijn dingen die de mensen nodig hebben. En ja, daarvoor gaan ze zover dat ze zich anders voordoen dan wat ze zijn. Waardoor het, het beeld in het Westen wordt versterkt van het zijn christenen, onze broeders. Ze waardoor nog meer bijbels gestuurd worden. Ja, maar wat ze, ze zeggen hier dat het geen religieuze oorlog is. Het is ook, au fond is het absoluut geen religieuze oorlog. Ik zeg je ook, het zijn hier christenen, animisten en moslims die allemaal... Hé, hey, maar wat doe jij hier nog eigenlijk? je werkt niet meer voor, voor, voor euro Nee, maar ik ben nou bezig met het schrijven van een boek om wat ik hier ontdekt heb, die warboel en de hulpverlening... en ook die strijd onderling, die, het ontbreken van enige <clears throat> coördinatie... dus in feite het vernietigen van kapitaal, hè, dat beetje wat hierheen komt... dat wordt dan nog op een schandalige manier misbruikt... om dat eh, bekend te maken onder het grotere publiek. En ja, daar ben ik nu feitelijk voor aan het verzamelen... en interviews met mensen om, om die stellingen hard te maken. Overigens, eh, ik ga vanmiddag ga ik een interview hebben... waarvan ik eh, nou, heel hoge verwachtingen heb. Dat betreft een heel belangrijk iemand. dat kan voor mijn boek heel erg belangrijk zijn. Eh, hmm. Iemand van de SPLA. Leuk, wil ik wel mee. Misschien, ja, je kunt mee. Ik weet niet zeker of, het goed, of hij het goed vindt dat je het opneemt... maar we kunnen het altijd vragen. ke ji ago be ma jenayo pojulule ma ko maro e midiro kwee vaida dreamba gwane ma okole ma ko mamu e midiro kwee vaida agwane ma okole ma ko mamu e midiro ke ji ke dreamba okole ma ko maro e midiro ke ji ke dreamba okole ma ko maro e midiro ke ji ke dreamba okole ma ko maro e midiro Dear brothers, I'm addressing you to pinpoint out the problems which we are facing in our country, Sudan, and particularly in southern Sudan. The whole thing happens because the North does not want to recognize the Southerners or the Africans in the South of the country as part and parcel of the natives or brothers of the country. The problem that arose this is mainly due to economical issues. Now, what are the objectives of the movement? The objectives of the movement are, first of all, is not to look into the sole problem of the South, but in, to look, I mean, to look to the whole problem of the Sudan. Sudan is a unified country, in spite of having so many tribes, different religions, sections, and cultures. We are not fighting now, the SPLA, SPLM is not fighting now for the fighting for the South. It is fighting for the, it is fighting for the unity of the Sudan. Because we have no issue to divide ourselves. We have intermarried for many years, since the time of Mahdiya, since the time of Anglo-British rule, the Turkish rule in Sudan. We cannot now think or withdraw ourselves and designate ourselves as being Southerners. The issue of being a Southerner is the one misleading because Sudan is a, comp- a, a complex country, a multi tribal uh, country. We should not take it uh, a case that we are fighting on religion. The problem is not that, uh, the problem is we are not fighting on religious issues. We are fighting on equality, distribution of economy, of education, infrastructure, development in all parts of the Sudan. The problem of Sudan is not coming from uh, religion, but it is coming from misunderstanding. There is no respect among Sudanese inside the Sudan, but there is a general understanding when someone is a foreigner, we understand. But a Sudanese with a Sudanese, there is a sort of misunderstanding because of religion. A black African who is a Muslim will always think that he's an Arab, but he's not an Arab. Just by virtue of being an Islam, he takes it as a granted. That's why they stood firm against the Islamic laws imposed by the the previous regime of Nimeri in 1983 that brought uh, a good number of Southerners to be amputated, their hands and legs amputated, which is not allowed to our Christian doctrine. The objective of the SPLA now, dear gentlemen, is we are looking for a genuine solution to our problems. The problem can be solved by ourselves. So, conclusively, we are looking for a genuine problem, I mean issue, to solve our problem. That is, we Sudanese can solve our own problem. The problem is easy, but is its easiness makes it difficult for us to solve it because some people take it it is easy, but because it is easy, it makes them to feel that the easiness will make it something more achievable. But the problem is we should solve our pro own problems. Thank you. على الخير يا أمير يا الحبك شغل الضمير أنا يا ملاك حي والله غيرك ما ليس سمير مساعي قال حبك شغل الضمير أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما ما ليس بي مساعد باهي طلعة ومالك نظير والزهر من خديك نظير أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما ليس به يا الخيالك صار ليس يا سيدي يا الخيالك صار لي سمير بحنانك أنا مستجير يا مدير أيوة الله غيرك ما لي سبيل بسعادة على الصيد منك عيون وأهدت لي كلبان لون لون يا جميل أي والله غيرك ما ليس لي بان سمارك هذا الغصون يا سيدي بانسمارك هذا لا الغصون بتجفى كيف والود يهون عليك يجري أيها غيرك ما لي سبيل مساعي لك عيون وأهدت لك كلبان لون لون يا جميل حي الله غيرك ما بان ثمارك هدل الغصون يا سيدي بان ثمارك هدنا الغصون بتجفى كيف ولودي هون علينا يا جميل حينا غيرك ما ليس سبيل مساعد Ja, kameraden. tijd slijt. Helaas. Helaas. Dit was deel 2 van de 12-delige serie over de Soudaan. Er komen er nog 10. 6 november over de landbouw, als ik me niet vergis. Correct. Nog enkele berichten? Ja, Jeugd en Solidariteit. Ons lijfblad, ons kroonblad mag ik zeggen. Daarin eh, staat de complete playlist van dit programma. En er zijn helaas een beperkt aantal eh, nummers van dit eh, tijdschrift. De oplage is beperkt, maar mensen kunnen een overdrukje vragen. Geen probleem. Eh, op postbus 10825 1001 Engels Vladimir. Ja, 10825 1001 Engels Vladimir. Te Amsterdam, ja. Eh, ten name van Socialistische Arbeidersradio natuurlijk. Jij had de cijfers van bureau Kooistra nog, dacht ik? Correct, de, ze zijn binnengekomen. De telefonisten van bureau Kooistra hebben berekend 9912 uitschakelaars gedurende dit tweede uur. En dat blijkt, dat hebben ze ook nog even weten vaststellen, 12% meer te zijn dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat mag gezien de moeilijkheidsgraad van deze muziek. Nee, dat is niet. Er zijn niet 12 meer. Nee, omdat het normale naar bed gaan percentage gaan natuurlijk altijd mensen gewoon naar bed. Omdat dat berekend is, zij hebben dus eigenlijk 12% luisteraars meer. Meer? Snap je? Dat is een fantastische score. Heel fijn. Dan rest ons nog te melden dat de SAR eh, vaker in de lucht is. Op woensdags op het Amsterdamse kabelnet uh, via Radio X bijvoorbeeld, 104.9 FM van half zes tot zeven met de Rick en Raldo Show. maar dat is niet alles. En donderdags van 9 tot 11 op de 100 FM. Dat is op de vrije eter. Trek die kabel even uit. En dan kunt u ook genieten van die programma's van de socialistische... Helaas, alleen de omgeving Amsterdam. Dat moeten we er even bij zeggen. Maar mensen kunnen altijd verhuizen. Geen probleem. En eh, wat? Over vier weken zijn we er toch weer. Misschien nog even het postbusnummer herhalen? Misschien nog even het postbusnummer herhalen. 10825 1001 Engels Vladimir te Amsterdam ten name van Socialistische Arbeidersradio. Ook oh, ja. Socialistische Arbeidersradio. Eter voor het volk. Kameraden. Dus voor u, kameraden thuis. Tot een volgende keer. Het was een genoegen met u te vertoeven. En hartelijk dank aan de VPRO en aan de technici van de LOS. Hans van der Poel en Martin Dommering. Bedankt.